Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op Curaçao is 12 jaar cel geëist tegen een man en vrouw... die een Nederlands meisje zouden hebben ontvoerd. De twee zouden het meisje van 17 ook hebben beroofd, aangerand, vastgebonden... en vanaf de rotsen in zee hebben gegooid. Ze overleefden door in het water te schuilen onder een rots. Het meisje zou na een lift door de man en vrouw zijn gedwongen om geld te pinnen. Bij een eerdere zitting bekenden de twee schuldig te zijn... maar later trokken ze die bekentenis weer in. In de VS hebben tot nu toe ruim 22 miljoen mensen gestemd voor de presidentsverkiezingen. Dat zijn er veel meer dan vier jaar geleden rond deze tijd. Het grote aantal vroege kiezers leidt op sommige plaatsen tot lange wachtrijen. Veel mensen stemmen per post omdat ze vanwege corona drukte willen vermijden. De verwachting is dat dit jaar zo'n 150 miljoen Amerikanen naar de stembus gaan. Zo'n twee derde van het totale aantal kiesgerechtigden. De verkiezingsdag is over 2,5 week op 3 november. President Macron noemt de onthoofding van een geschiedenisleraar in een voorstad van Parijs een islamitische terreurdaad. De leraar werd vermoedelijk onthoofd omdat hij in de les spotprenten van de profeet Mohammed had laten zien. De dader is doodgeschoten. De Franse politie heeft vier familieleden van hem aangehouden. In het detentiecentrum Rotterdam zijn 142 mensen in quarantaine geplaatst. Het gaat om vreemdelingen die in het detentiecentrum zitten om uiteindelijk te worden uitgezet. Volgens het ministerie zijn twee mensen besmet in de instelling. Daarop is besloten om de quarantainemaatregelen op drie afdelingen in te voeren. Dat betekent dat de 142 mensen de komende 10 dagen niet hun cel uit mogen.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 Crazy how that shipwreck meant my ship was coming in. We talked till the sun went down, love on the future Sound. My treasure map was on your so I took a boat to an island so remote. Only Johnny Depp has ever been to it before.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 Yo por ti, por mí. Pongan los billetes. por ti, por mí, por ti, por mí. por ti, por mí. Pongan los billetes. por ti, por mí, por ti, por mí. por ti, por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? ¿Eh? Que tal la esquina hasta sazón sonaría. ¿Quién lo diría? Que tal la esquina hasta sazón sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la esquina hasta sazón sonaría. to me. got is what you need. Just some love, L-O-V-E.